Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Als Nederland door een gascrisis gedwongen is weer kolencentrales op te starten... dan zal minister Jette extra klimaatmaatregelen nemen om dat te compenseren. Dat zei hij tegen het programma Nieuwsuur. Volgens de klimaat- en energieminister liggen alle opties nog open. Hij benadrukte wel dat een noodplan voorlopig niet nodig is. Op korte termijn staan we er goed voor, zei hij. Gisteren presenteerde de minister zijn klimaatplannen. Daarin staat dat Nederland meer haast wil maken. Uiterlijk 2050 moet ons land klimaatneutraal zijn. In Utrecht is een man aangehouden die wapens en nazispullen in zijn huis had. Het gaat onder meer om werpsterren, een kruisboog, gasdrukwapens en een vlag met een hakenkruis. De 30-jarige man trok de aandacht van de politie toen hij op de A12 in de buurt van Gouda te hard reed. Nadat hij aan de kant was gezet werden harddrugs en twee 9 mm patronen gevonden. Vervolgens werd ook zijn huis in Utrecht doorzocht. De man zit vast in afwachting van onderzoek naar de herkomst van de wapens. De zoektocht naar de negenjarige Gino, die woensdag verdween in Kerkrade, is naar zonsondergang gestaakt. Later vandaag zal er verder worden gezocht. Gisteren werden in een speeltuintje spullen gevonden die mogelijk van Gino zijn. Om wat voor spullen het gaat is niet bekendgemaakt. En donderdag werd ook een step gevonden, die lijkt op die van Gino. Maar of het echt die van hem is, is nog niet duidelijk. De Afrikaanse Unie is gerustgesteld na overleg met de Russische president Poetin... over de dreigende wereldwijde tekorten aan voedsel. Dat zei de voorzitter van de Unie na het gesprek. Rusland blokkeert graanexporten via de Zwarte Zee... en dat raakt vooral landen in Afrika... die sterk afhankelijk zijn van de Oekraïense en Russische graanexport. Poetins hebben toegezegd de uitvoer van Russische tarwe te garanderen... en de export van graan uit Oekraïne te versoepelen. In Oekraïne ligt 20 miljoen ton graan klaar om te worden geëxporteerd. Het weer komende nacht is vrij helder. Temperatuur daalt naar minimaal 8 tot 13 graden. Overdag schijnt de zon opnieuw flink en tot de avond blijft het overal droog.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 You don't know Midwest, you I see you swinging right. East Coast, you still shaking right. Down south, I see you bouncing right. West Coast, I know you walking right. You don't know Midwest, what you, you still swinging right.